Blijf in Den Haag, maar dan de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet Jette krijgt het daarvoor te kiezen. Kritiek vanuit de oppositie op alle plannen. Van links tot rechts zijn partijen niet te spreken... over het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen in de zorg. PVV-leider Wilders. Het is ongekend. 15 miljard euro gaat u bezuinigen op de zorg en de sociale zekerheid. Dus de zon helaas gaat nog lang niet schijnen. Vandaag mogen alle partijen hun zegje doen. Morgen reageert premier Jette. En een sportauto waar zes jaar aan is gewerkt om op te knappen... is verwoest en nu totaal los. In het Brabantse winkel vloog die wagen tijdens het rijden ineens in brand. En de bestuurder was volgens Omroep Brabant erg emotioneel. De sportwagen was net op weg naar een autokeuring... maar dat is dus helemaal misgegaan. Het weer van Weerplaza. De eerste lokale lentedag van het het jaar is een feit. Het is dik 15 graden geworden namelijk in Maastricht. Lokaal vanmiddag 19 graden en volop zon. En morgen dan blijft het lenteachtig. Dankjewel Mart, dankjewel Verkeer van Flitsmeister... met één file langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen... tussen Ouddijk en de Duitse grens is de hoofdrijbaan afgesloten. 15 minuten is je vertraging. Controles op de A1 Deventer-Hengelo bij 108,7. A2 Utrecht en Bos staan ze het hoogst van Waardenburg bij 94,3. De A2 Eindhoven-Weert bij 178,8. A4 Berg op richting de Belgische grens bij 242,4. A8 Amsterdam-Beverwijk bij 4,7. De A28 Meppel Zwolle bij 103,7. En de laatste, de A35 Hengelo Enschede oplet bij 64,7. Music. Bas van Nimwegen. Zo, het lijkt wel lente vandaag, hè? Zijn er nog mensen aan het werk eigenlijk? Of zit iedereen op het terras? Ik weet het niet. Dit is Olivia Dean. deze lenteachtige woensdag. Heerlijk. Komen spontane eh, mojito's uit de koffiemachine. Je collega die uh, eh, oliet zichzelf nog even in. goed smeren. We waren hier wel aan toe met z'n allen, hè? Al die grijze, grijze, koude, natte dagen. Heerlijke lenteachtige woensdag. Ja, misschien zit je op een half leeg kantoor. Eh, dat de collega's natuurlijk gewoon nog even op het terras zitten. Die hebben gewoon vrijgenomen. Ook nog voorjaarsvakantie. Nou, Jesse is gewoon keihard aan het werk. Hey Bas, goedemiddag. Nou, of er nog mensen aan het werk zijn. Ik zeker, ik ben 15 ton zwaar met 80 over de aan het knallen. Met dit heerlijke weer. Kan niet beter zo. Werk ze daar ook, Matsen is erbij. Hey Bas, wij zijn gewoon nog lekker aan het werken in Veenendaal. Lekker met onze vingers in de aarde. Het tuinwerk in Veenendaal doen. Heerlijk met het lekkere weer. Nou, mooie dag ook om eh, zometeen natuurlijk jullie bedrijf even goed op de kaart te zetten. Kam in het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen spelen we natuurlijk weer een nieuwe ronde. Hoe je meespeelt ga ik je zo vertellen.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 Laten we even kijken hoe snel je hem herkent. Ik heb eh, even alles losgeknipt. Dus beginnen we met alleen de beat. Heb je al enig idee? Baslijntje erbij. Dan dit herkenbare deuntje. Nu weet je hem al, toch? En anders met deze piano erbij. onmiskenbaar, toch? Nou, dit is bij mij gelijk eh, jeugdsentiment. 2010 was het. Ik zat in eh, HAVO 4. Met vrienden gingen we op eh, stapvakantie naar Blanes. Beetje op het strand liggen, iedere avond op stap. En dit hoorde je overal.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 yourself a change of heart like halfway through the drive because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather because I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes, and I her Vermont, but it's the season of the sticks, and I saw your mom. She forgot that I existed, and it's half my fault. But I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from dad. No, I am no longer funny, cause I missed the way you laughed once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's to see another sticks. Or I saw Vermont she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some virgin you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes. And I'm split in half, but that'll have to do. and I saw your mom. She forgot that I existed, and it's half my fault. But I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half. That'll have to do. Ola Khan en Stick Season Horde je bij Q-Music. Het is bijna half twee. Ah, ben je een beetje scherp vandaag? Geen last van een zonnesteek? Zometeen is het weer tijd om eh, full focus een nieuwe ronde van het slimste bedrijf eh, te spelen. Aan jou en je collega's om zo snel mogelijk eh, vijf vragen goed te beantwoorden binnen één minuut. Wil je het bedrijf waar je werkt even goed op de kaart zetten? Ik zou zeggen, meld je aan in de Q-app. Doe dat door het goede antwoord te sturen op de volgende vraag. Het team NL heeft eh, beelden gedeeld van een eh, bijzondere lunch gisteren op Paleis Noordeinde. Bij eh, de huldiging van de Olympische winnaars. Speciaal voor schaatser Jorrit Bergsma had koning Willem-Alexander namelijk iets geregeld. Wat werd daar geserveerd? En er zijn twee antwoorden mogelijk. Ja, dat ligt maar net aan waar je vandaan komt. Stuur maar deze kant op via de q Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een kansieappel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansie. Power to go. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en Bifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Voor mensen met een lichamelijke beperking is stemmen op 18 maart niet vanzelfsprekend. De reden? Een ongelijke stoep of het ontbreken van een aangepaste parkeerplek of toilet. Daarom bieden de Zonnebloem en Dixie een mobiel aangepast toilet aan om stemlokalen toegankelijk te maken. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/slash stemmen. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van Milner plakken kaas? 150 gram voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus walnoten. Een zak van 200 gram voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Kijk vanavond naar Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Club Brugge... of naar de andere beslissende wedstrijden in de tussenronde van de Champions League. En met de Switch op Ziggo Sport 4 volg je alle wedstrijden tegelijk. Europees voetbal beleef je live op Ziggo Sport. Check ziggosport.nl voor alle info. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Lidl Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Keukenkopers, opgelet! Profiteer nog maar vijf dagen van de apparaten Tiendaagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, bij je touwen echt Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan...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 Het is 15 eh, graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Morgen dan iets meer wolken bij een graad 15. Nieuw verkeer van Flitsmeister met twee files gemeld op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. Kom je in 10 minuten.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 zijn en Uptown Funk bij Q. Zometeen uh, Any Place, Anywhere, Anytime. Nena en Kim Weld komen eraan. Eerst Zoe Levi. Ah, ze liet eh, vanmorgen vroeg op Insta trots weten... dat ze genomineerd is voor een Top 40 Award. Mooi om te zien. Ja, je kan eh, stemmen op jouw favoriete artiest op qmusic.nl... en in de Q-app. Wie verdient er een Top 40 Award? Dan bepaal jij wie er op 20 eh, maart ja, met de award dus naar huis gaat. Want dan reiken we ze uit tijdens de Q Music Top 40 Live in Rotterdam. Ahoy. En Zoe Levi is daar sowieso ook bij. Want ze staat op het podium, ze treedt op. Gaat ze deze ongetwijfeld ook doen. De nieuwste liedje. En die hoor je extra vaak deze week bij Q. De Q Music Alarmschijf. Zoe Levi. Sluit bij je arm. Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. ben alleen vandaag maar ik En bij Q-Music. Hey Gerran, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat werd er gisteren door de koning geserveerd als lunch... bij de huldiging van de medaillewinnaars? Een patatje mayonaise. Inderdaad, dat klonk zo. Ja, ja, ja. als je veel kunt krijgen. Ja, dat is een goed idee, joh. Hè? Zeker zeggen. Ja, was het idee van Jorrit Bergsma. Die zag dat wel zitten. Gewoon patat bij de koning. Ja, lekker. lekker. Ja, lekker toch? Friet, rekenen we ook goed vandaag, hè? Het slimste bedrijf van Nederland. Ja, Gerram, jij gaat meespelen voor JR Tuinadvies en Ontwerp uit eh, Bergentheim. Inderdaad. Waar eh, ben je momenteel druk mee? We zijn eh, lekker buiten aan het werk vandaag in het onderhoud. Dus Heb lekker beetje erbij. Specifiek zo gepland natuurlijk, hè? Ja, zeker. Je zag dat zonnetje staan met die 20 graden. Je dacht, ik ga lekker buiten iets doen. Waar ben je dan druk mee nu? Echt een tuin aan het aanleggen? Of? we zijn nou druk met onderhoud. Oké. Ja. Die samen met, eh, met een van mijn bazen, eh, met Rick. En eh, een ander clubje die, die zijn aan het aanleggen. Maar wij zijn vandaag met onderhoud bezig. Goed bezig. En zijn Gerran en Rick een beetje een goed team? Ik hoop het. ja, dan gaan we achterkomen. Eén minuut op de klok om zo snel mogelijk uw vijf vragen goed te beantwoorden. tijd die overblijft gaat jullie plek bepalen in het eh, klassement. En ja, ga voor die snelste tijd, want eh, de maandwinnaar die weert, eh, wint een slimste award... en een karaoke party speaker, aangeboden door Tempo Team. Dus... Nou, super. Komt altijd goed voor pas. Lekker zingend in de tuin, hè? Ja. hey, zijn jullie er klaar voor? Ja. Ga ik de tijd starten? Hier komt vraag 1. Hoeveel meter is een kilometer? Welke kleur heeft de kat Garfield? Oranje. Wie is de huidige leider van GroenLinks? De eerste klaver. In welke plaats is de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar? Pas. Wat is de voornaam van Facebookbaas Zuckerberg? Mark. Welke letter staat er op een kentekenplaat uit Spanje? S. E. Onder welke bekende DJ-naam kennen we Nick van der Wal? Pas. Wat is een ander woord voor roerbakken? Eh, uh, Scra scramble. Op welke telefoon kon je naar elkaar pingen? Nokia. Hoeveel gram is een ons? Eh, vijf. Welke tv-zender eh, zendt Hart van Nederland uit? SBS 6. Ach, ja. Rick en Geran. Jongens, hè? Jullie gingen zo lekker en toen ging alles mis. <laughs> Ja. <laughs> het begon eigenlijk bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Die is dit jaar in Graven, gisteren bekend geworden. Ah. Ja, dit was natuurlijk... ik geloof niet meer in Sinterklaas, dus... Eh. Oh, is dat zo? <laughs> Oh, dan ben je van maar weinigen, denk ik. Ja. Eh, de letter die op de kentekenplaat van eh, Spanje staat, dat is de E en niet de S. Ah. Instinctje natuurlijk. Afrojack kennen we als Nick van der Wal. Aha. En wokken zochten we bij roerbakken. Ah, ah ja. Met een roerbakken. <laughs> ja, dus, eh, ik hoorde dus scrambled eggs. Eh, kunnen we niet goed rekenen. Eh, pingen deed je op een Blackberry. Oh ja. Geen Nokia. En een ons is geen 5, maar 100 gram. <laughs> ja, ja, ja, we lachen er maar om, hè. <laughs> Wat zei je? Je kunt niet alles goed hebben. Nee, zo is het ook. Yo, jullie staan al in het zonnetje daar, hè? dat is ook wat waard. Zo is dat. Jullie hebben over 13 seconden, dat is de laatste plaats voor nu. <laughs> Jammer weer. Jullie komen erbij te staan, JR Tuinadvies. Werk ze daar. hey, dank jij ook hè. since I live.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 Nog niet, maar misschien over eh, ruim een uur wel. Dan ga ik lekker de zon in. Heerlijk. Eerst nog even nieuws lezen. Wat eh, zit erin zo? Ja, waardoor zijn allerlei mensen niet goed geworden in een winkelcentrum. Er is duidelijkheid, hoor je zo meer over. En deze... Nieuwste Offenbach, Miles Away, hoor je zo. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat? Op leeroverzicht.nl vind je het meest complete overzicht van opleidingen in Nederland. Zo vind je makkelijk een opleiding of cursus die bij jou past. Maar hoe betaal ik dat? Nou, leeroverzicht.nl laat ook subsidies en financiële regelingen zien. Alle opleidingen, alle regelingen, één startpunt. Leeroverzicht.nl het voorjaar komt eraan, dus we gaan wat meer bewegen. Doe deze week voor 25 euro boodschappen bij Jumbo... en maak kans op een schaatskliniek met Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Meld je aan op jumbo.com schaatskliniek. En dat voor die prijs. Jumbo. Ja, wat hoor ik? Ik hoor de voetstappen gek. Giel, Thomas en Stefan gaan op de engste roadtrip ooit. Maar dat doen ze niet alleen. Ik wil helemaal geen contact met geesten. Can you give us a sign? <laughs> nergens bang voor en haalt het einde van De Drop. Hé, hey, wie is dat? De Drop stream je nu bij Videoland. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram, maar 2,39. Fans van Voordeel. Aldi. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. 18 plus speelbus. Ja. serieus? 7, Oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion hypotheken vanuit het hart.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 Met Guiten Jansen in de hoofdrol. Ik begrijp eigenlijk gewoon echt niet zo goed waarom ik hier zit. Soms heeft het leven een pauzeknop nodig. Ze zeggen dat het beter wordt, maar wanneer is dat dan? Het Paas, donderdag in de bioscoop. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. Hmm. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. <laughs> dus we zeggen nog steeds... lof Voor Almof. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen. Het is 2 eh, uur. Goedemiddag, het Key Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Gerol. Goedemiddag. Twee gewonden bij een schietpartij in Arnhem op een bedrijventerrein is geschoten. Op een foto bij Omroep Gelderland is een kogelgat in een autoruit te zien. De slachtoffers zijn volgens de politie niet in levensgevaar... en naar de dader of daders wordt nog gezocht. Justitie onderzoekt de grote cyberaanval bij provider Odido. Gegevens van ruim 6 miljoen klanten zijn gestolen.